Eh, eh, ja, ik, het is mee even ontgaan, maar ik ga over naar eh, het nationaal nieuws. De heidebrand. De brandweer is groot uitgerukt en er is een politiehelikopter naartoe. Hoe groot het stuk heide is dat in brand staat is niet bekend. Op de Veluwe geldt vanwege de droogte code oranje. Die waarschuwing is ook van kracht voor de Achterhoek en Twente. De Gezondheidsraad werkt voortaan niet meer samen met adviseurs die commerciële belangen hebben. Zo wil de Gezondheidsraad elke vorm van belangenverstrengeling voorkomen. Aanleiding is de commotie die vorig jaar ontstond. Toen bleek dat een hoogleraar van het VUMC de grote aanjager was van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Die bleek ook zakelijke belangen te hebben in bedrijven die profiteren van die nieuwe onderzoeksmethode. De FNV vindt het onbegrijpelijk dat veel geld voor de zorg niet naar de zorg blijkt te gaan. Gisteren werd bekend dat gemeenten vorig jaar 310 miljoen euro hebben overgehouden op hun budget voor zorg en hulp bij mensen thuis. De FNV vindt het onacceptabel dat veel geld op de plank blijft liggen, terwijl tienduizenden thuiszorgmedewerkers worden ontslagen of gedwongen om geld in te leveren. Patiëntenfederatie NPCF en de SP vinden dat het geld geoormerkt moet worden, zodat duidelijk is dat het ook echt aan de zorg wordt besteed. Koning Willem-Alexander houdt binnenkort een toespraak in het Europees Parlement. Dat is ter gelegenheid van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. De koning ontmoet op 25 mei ook de voorzitter van het Europees Parlement, de fractievoorzitters en Nederlandse Europarlementariërs. Nederland is nog tot 1 juli voorzitter. De belangrijkste thema's op dit moment zijn migratie, bestrijding van het terrorisme en het stimuleren van de economie. Het weer volop zon vandaag. Het wordt 20 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in het zuiden. Dit weekend opnieuw zonnig en nog wat warmer met 22 tot lokaal 27 graden. En ook na het weekend blijft het zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen rijden op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen en Muiden.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 We gaan weer eh, terug naar eh, onze gasten en natuurlijk naar onze presentator Hedy Lukert. Ja, want we hoorden net in het nieuws dat het uh, eh, 27 graden wordt dit weekend. Robin, jij gaat debuteren in het eerste van de Koninklijke HFC met je 17 jaar. Hoe, kan jij, hoe goed kan je tegen de warmte? Redelijk goed. Ik heb dit jaar met ADO Den Haag een toernooi in China gespeeld. En daar was het eh, redelijk warm ook, 40 graden. Om eh, tien 10 uur s ochtends moest je dan wedstrijden spelen. Dus eh, ik heb wel wat meegemaakt met warmte en voetballen. Leuk. Het is een clash hè, tegen AFC. AFC, HFC. Absoluut, zeker weten. Het zijn oh. natuurlijk beide oude clubs met een grote historie. En op dit moment voor beide clubs een, een, belangrijke wedstrijd. Dus, Beide clubs zijn ook samen met HBS geloof ik tegen het aannemen van contractspelers. Ja, waar we dus niet tegen zijn is eh, tegen de piramide. Het zeg maar de doorstroom mogelijk maken van clubs. Van eh, de BVO's, de profs, de Jupiter League naar de <clears throat> tweede en de derde klas. En van andersom van de derde, tweede naar de Jupiter League. Waar we wel tegen zijn ehm, is dat wij als club verplicht zijn om een, mm, technisch manager en spelers eh, te contracteren. En waarom zijn we daartegen? Dat is misschien het beste vergelijkbaar met eh, een timmermansbedrijf, een oud timmermansbedrijf. Eh, en het MKB komt en die zegt van eh, volgend jaar moet jij vier mensen in dienst nemen. En het jaar daarna moet jij er acht in dienst nemen of zestien. wij denken dat wij een hele andere structuur hebben dan een BVO. Een BVO, kijk naar bijvoorbeeld Telstar. Daar hebben een aantal elftallen, selecteren daar heel erg duidelijk op de beste kwaliteit... Ehm, hebben een hele andere eh, filosofie. HFC heeft de filosofie dat we zowel eh, selectievoetbal willen doen... en talenten de kans willen geven om zich te ontwikkelen, zoals Robin. Maar ook dat we mensen die voor het plezier voetballen... Ehm, de kans willen geven en die ook goed willen begeleiden. En dat staat haaks op een BVO. Eh, en wij zijn dus ook geen BVO. Het staat ook in onze statuten. Dan kun je statuten veranderen. Ja, maar wij zijn en wij blijven wie we zijn. En we kunnen niet kunstmatig opeens een BVO worden. En daar ligt ons eh, bezwaar. Ja, maar nou is het raar hè, dat jullie dat protest al heel lang aantekenen... en dat de KNVB absoluut niets doet om het probleem op te lossen. Eh, nee, dat komt omdat ze... Eh, ze zeggen ja, het is een democratisch proces... maar ze hebben de structuur veranderd... Ze hebben nu regio's, waardoor per regio ongeveer 100 clubs in zitten. Maar daar zitten dus ook clubs bij die daar helemaal niets mee te maken hebben. Die zal het echt een rotzorg zijn wat er daar in de, in de top van het amateurvoetbal eh, gebeurt. Dus zo hebben ze eigenlijk het democratische proces uh, gekild. Eh, pas nu zie je dat, dat heel veel topklasse clubs daar moeite mee hebben... en denken van ja, daar kunnen wij dus niet aan voldoen. Um, ja, en we gaan nu met elkaar in overleg, ook met de KNVB erbij... om te kijken wat we daaraan kunnen doen. Want wij, wij zijn best bereid om zoveel mogelijk aan de regels te doen. Wat we niet kunnen, is onze club eh, zodanig veranderen... dat we zeggen, nou, volgend jaar dan eh, doen we de jeugd maar even, eh, even niet. Zo werkt het niet. Je noemt het daar. HFC is een club die heeft volgend jaar acht A-junioren teams. Ik denk dat dat heel bijzonder is in de voetballerij. Ja, en voor ons is de A7 en de A8 net zo belangrijk als de A1 en de A2. Ja. Ehm, ze spelen op een ander niveau. Ze, ze, zijn met andere dingen bezig. Maar wij vinden de voetbalsport belangrijk. En dat past niet in een BVO-structuur. En dat, dat dwingt de KNVB ons een beetje op. En daar ligt het een beetje het knelpunt. Voor de rest, overigens, zijn er heel veel licentievoorwaarden... waar we wel aan voldoen. Ehm, dus het is niet zozeer dat we dwars willen liggen. Het is eh, voor ons is het probleem, het, knelpunt... <clears throat> is dat we gewoon onze club niet snel kunnen en willen omvormen. Want je kan natuurlijk best zeggen, als je een aantal jaren verder bent... dat je eh, eigenlijk een soort selectievereniging krijgt eh, vanuit HC doorgroeiend. Maar zover zijn we niet. En zover willen we eigenlijk op dit moment ook niet gaan. Maar je hebt het geld ook niet nee, dat geldt ook niet. Want je moet het eerste jaar drie contractspelers hebben... en een technisch manager. Nee, <clears throat> het hangt ervan af. Als je in de derde klasse speelt, gaat het om vier contractspelers. Het eerste jaar en acht om het tweede jaar. Ehm, volgens mij zit daar ook een technisch manager bij. Ja. Eh, en in de tweede klasse gaat het om acht contractspelers het eerste jaar... en zestien het tweede jaar. Nou, dat kan je nooit betalen. En dat kunnen we op dit moment gewoon niet betalen. Dus we zijn daar als onze financiële structuur is daar helemaal niet op ingericht. Onze, onze sponsors, sponsoring is daar niet op ingericht. Dus ja, op dit moment eh, denken wij dat we dat niet eh, eh, kunnen realiseren. En willen we het ook niet realiseren. Want het is maar wat dan? Wat dan? Nou, we gaan een onderhandeling en kijken wat er dan wel mogelijk is. Want als het zondag bij AFC, HFC een gelijk spel wordt... dan kun je ervan uitgaan dat ze alle twee naar die tweede divisie gaan. Sancties eh, zijn er niet bekend. maar er is in mei nog een afspraak met een groot aantal clubs eh, hierover, over deze eh, problematiek. En daar is de KNVB ook bij. Er zijn ook juristen bij. Nou ja, de bollenclubs uh, zal het een, worst zijn. Ja, maar het is helemaal niet erg. Als jij kiest om, om een structuur van een BVO, om daarvoor te gaan... is dat nog een prima initiatief? Ik vind dat een uitstekend. Alleen, het past niet bij de structuur van HFC. En Robin die speelt in de selectie. Maar waarom misschien zijn broers of zijn vrienden die spelen in de A7 of in de A8? Eh, met net zoveel plezier. En wij vinden als club dat we dat ook eh, in stand moeten houden. Nou, Robin, eh, Robin ja, sorry. Dat moet er ook in blijven, vind ik. Dat, dat maakt het mooi. Ja, maar nou ben jij een speler die veel goals maakt. Je bent tweebenig, je bent jong, je bent talentvol. En dan volgend jaar komt er een, een verplichting voor drie contractspelers. En dan bijvoorbeeld, hè, Rashid gaat nu weg die krijgt dan wel een contract en jij niet. Ik denk dat het ook voor de onderlinge sfeer heel vervelend is, Maarten. <clears throat> Ja, dat, dat is nog een, nog een extra element. Aan de andere kant denk ik, ja, zo werkt het in het leven. De ene die, eh, eh, die, die krijgt een contract en de ander niet. Ehm, dat is eh, in het bedrijfsleven ook. Ja, de ene verdient wat meer dan de ander. dus dat, daar is wel een, een mouw aan te passen. Ik denk alleen dat het de BVO, gewoon een heel ander soort eh, organisatie. Het enige wat we, wat we delen met elkaar is dat we voetballen. Ja. Voor de rest verschillen we. Ja. En, en daar gaat het nu over. Sancties zijn er nog niet bekend als je niet meedoet. Maar de voor de hand liggende sanctie is natuurlijk punten aftrekt. Dat zou betekenen dat de AFC en HFC binnen een jaar uit die tweede divisie verdwijnen. Want als ze punten van je gaan afnemen, kun je, kun je gewoon nooit erin blijven. dan, dan is het dus eigenlijk maar voor één jaar. is eigenlijk bespottelijk, hè? Ja, nou, er is nog, nog niet bekend wat de sanctie zal zijn... maar er is ook al gezegd dat er eh, terugzetting naar vijfde klasse, dat soort dingen. Nou, denk ik dat dat niet zo snel eh, zal gebeuren. Eh, ja, dus we zullen eerst met elkaar dat hele proces moeten doorlopen... en kijken waar we uitkomen. Ehm, ik hoop dat de KNVB ziet dat het opleiden van jeugd... Hè, juist wat in dat tien stappenplan staat om het voetbal weer op niveau te krijgen... dat amateurclubs, grote amateurclubs, daar heel veel aan doen. En dat daardoor heel veel talenten eh, zoals Robin eh, een kans krijgen. Want als je direct bij een BVO komt... Ja, dan krijg je niet de kans om je te ontwikkelen. En dat is wat wij willen. Eh, wij willen graag dat er een aantal spelers zich doorontwikkelen naar het eerste, zoals Robin. En als Robin goed genoeg is, dan komt er uiteindelijk wel een BVO... en die zegt, wij willen jou hebben. Nou, dat gunnen we hem dan ook van harte. en dat krijg je als je alleen maar een BVO zet in de top zal dat, eh, zal dat spaak gaan lopen en zal dat eh, een stuk minder worden. Dus wij vermoeden dat de KVB dat langzaam maar zeker ook wel goed begrijpt. Je bent een regionale opleidingsclub, hè? Ja. Eh, dat betekent dat heel veel goede spelers naar HFC toekomen. Maar aan de andere kant betekent het dat de BVO's... en zondag zullen er ook bij AFC HFC weer veel langs de kant staan van die scouts... die halen spelers weg. Jullie verliezen een aantal spelers aan Ajax, een aantal spelers aan AZ... een aantal spelers aan Volendam, notabene. Ja, maar ja, zo ziet de voetbalwereld in elkaar. Eh, ik vind het overigens altijd wel jammer. Want ik vind, wij zijn een regionaal opleidingscentrum. Dus ook heel veel kinderen en ouders melden hun kinderen bij HFC aan. Ik hoop eigenlijk dat in de regio er ook een, sterke voetbalstructuur eh, blijft staan... met veel goede voetbalclubs. Ehm, en dat ook het trainingsniveau daar eh, omhoog gaat. Eh, want we hebben er belang bij met z'n allen in de regio eh, Kennemerland. Dat er een aantal clubs zijn eh, waar we lekker tegen kunnen spelen. En het, is soms, het knelt soms wel. Hè? Net zo goed als BVO's bij ons shoppen... krijgen amateurclubs rondom ons heen het gevoel dat wij die clubs shoppen. En ja, soms is, is, is dat niet leuk. Dat, het liefst zou je willen dat we gewoon allebei sterke opleidingen, jeugdopleidingen hebben... en dan uh, leuke wedstrijden tegen elkaar spelen soms hapert dat wat. Even terug naar die eh, tweede divisie en de contractspelers. Jij zegt er is binnenkort een overleg met de KNVB. Ja, ik meen 17 mei. Ja, ja. Ergens in het midden van het land. Daar hebben een aantal clubs zich eh, hard voor gemaakt. Waaronder HFC. Eh, en daarvoor worden alle elementen die rondom dat licentie, die licentieproblematiek liggen... die worden besproken. En daar is de KNVB, heeft, voert daar ook het woord en is daar ook bij aanwezig. Dus ja, in gesprek gaan is op dit moment gewoon de beste manier. Er ligt nog een stukje CAO-problematiek. Ehm, want ja, als wij spelers in dienst nemen... dan zou je volgens de arbeidswet... na twee jaar zouden ze een vast, vaste aanstelling moeten krijgen. Ja, dat is natuurlijk in de voetbalwereld eh, en de voetbal, BVO, CAO... Eh, is dat niet zo. Dus er zal ook een CAO moeten komen voor die clubs die niet een BVO zijn... maar wel betaalde spelers in dienst moeten gaan nemen die een soort half BVO zijn. Hmm. Dus er zijn nog heel wat haken en ogen. Je bent er druk mee. We zijn er druk mee. Vind jij van alles gedoe, Robin? Ja, ik heb er wel wat van meegekregen, maar ik volg het niet heel erg over die contractspelers. Maar ik snap niet dat de KNVB daar gewoon mee akkoord gaat. Dat een aantal clubs zich dat niet kunnen veroorloven. Dat ze het geld daar niet voor hebben. Ik snap dat niet. Ik ben ook benieuwd of er nog andere consequenties zijn. Zoals bijvoorbeeld eh, de, kwaliteit van het veld en zo. Maar daar gaan we straks over praten. We gaan eh, weer... Maar, nou, dat maar kort houden. Uh, eh, <laughs> <laughs> een, <laughs> van jullie muziekkeuzes. Welke is het, Charles? Uh, Omi. cheerleader. En dan gaan wij Brian Toik bellen. En dan gaan we ook het Engelse voetbal nog even bespreken. Queen, strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there. are tempting, but I'm cheating. de wedstrijd of na de wedstrijd? Ja, bij de A1 niet. Eh, bij het eerste gebeurt dat volgens mij wel. En bij het tweede, waar ik een aantal keer heb meegespeeld, eh, is dat ook het geval. Lekker eh, feestmuziek, lekker wakker worden. En helpt dat? Ja, ja, je wordt er wakker van als je lekker vroeg moet verzamelen. Je krijgt toch een soort ja, adrenaline gevoel van. Ja, ja. Dus, ik vind het heel interessant. En wat hoor je dan het liefst? Jijzelf? Uh, ja, ik heb zelf het liefst een beetje van die Spaanse, Spaanse muziek. Uh, maar het is heel verschillend. Andere jongens hebben we liever... Uh, een aantal Marokkaanse jongens natuurlijk... hebben het liefst van die Marokkaanse muziek. En ja... Sommigen hebben feestmuziek, afrojack op. Aha. Het is heel verschillend. Ze doen het in Engeland ook. Good morning, Brian. Good morning, Henny. Good morning, Zandvoort. Is the weather as good in London as it is here in Zandvoort? Of, of course not, Henny. Zandvoort is always the best. <laughs> However, we, we have a champions. We have the champions. Leicester have finally gained position for the first time, I think, in a hundred years. The uh, miracle was there. The miracle was there. Now, the next miracle, of course, is can they win the Champions League next year? <laughs> I, I, I believe you'll get five million to one. <laughs> well, then I'm going to play because you never know. <laughs> you never know. Uh -huh. no, uh, funny result on Thursday, uh, sorry, on Monday, -huh. Uh, Tottenham Hotspur, they were 2 0 up. Yeah. And, and they couldn't close the game, Henny. It, it really said something about them, you know. At, at this level, if you're 2 eh, ahead, you have to be able to close the game. Yeah. And um, Chelsea came back, scored two nice goals, and that was it. Mm-hmm. Leicester won. Big party tomorrow in Leicester. They play their final home game against Everton. Yeah. Um, I'd love to be there. It's impossible to get tickets, as you can imagine. And they're very expensive, I hear. Oh yes, oh yes. This is this is once in a lifetime, Henny. This won't happen, you know. Uh, truthfully, not. So yes, we then we push on then to Mr. Louis Van Gaal. Yeah, tell me. He's an interesting situation. Uh, fifth place, four points behind Manchester City, with a game in hand. Um, Manchester City, as we saw during the week, were really very disappointing and yeah. have been for a while. Uh-huh. They they play Manchester City play Arsenal tomorrow. Now let's and and City are at home in Manchester. So look, if they draw there, United are out to Norwich. Um, okay, Norwich are fighting for survival, but look, Manchester United should win that. Let's say they, they actually could, and they'd have a match in hand. He stands a very good chance of getting his fourth place. Okay, we have two guests today. Martin van Walsum, he is the vice president of the, uh, the Royal HFC. And Robin Eindhoven, he is 17 years. He's one of the young talents we have in Holland. Good. Uh, that is also the power of Louis van Gaal, eh? Yeah, good, good, good. Good morning, gentlemen. Good morning. good morning. Louis van Gaal dares to put in his team kids of 17 and 18 years old. I think it's fabulous. It is. He took the chance now. Uh, uh, he was kind of forced in some way, but he took the chance. They settled in very nicely, and uh, yeah, good on him. You know, it, it, it, it's uh, it's maybe something that the other clubs are going to have to look at instead of these big boys that fail. Uh, uh-huh. Go back and start working at base. Start working at their academies. The big boss of HFC uh, has made his uh, his mind, made up his mind, yeah. Sunday, this 17 years old guy is going to start in the in the first team. That's wonderful. Yeah, good, good. Why not? Yeah. Write write down his name, Eindhoven, like the city of the lambs. Eindhoven. Eindhoven. He will be. He will be a number. I'm telling you. Good. Once he's physically capable, you know that he won't get out there and get hurt. Um, you know, there's different levels of the game a bad tackle. Maybe people don't realise it, but just a slow player and he makes it. Ta- you know, you just have to be so careful when they're that young, bringing them into uh, the senior team. But good, it's it, it's good. It's you know, it's thinking ahead, uh-huh. and, and, and why not? Um, what, what about Ronald Koeman? Mr. Koeman should make the Euro uh, League. I think he's um, where is he seventh place. Um, they're seventh place at 57 points, and they're playing out to Tottenham tomorrow. Wow. Uh-huh. Now, Tottenham are a beat team. Um, Southampton are scoring. They're getting results. They're back up there. They're going through periods. They go through troughs. Yeah, and the Italian is on the on the bench. And the Italian is on the bench. The Italian uh, Pele, he's on he's he's on the bench. They have the Irish guy in yeah. uh, Shane Long, and he's he's he's looking good. He, he's gone through very strange periods in his career, uh-huh. but he had, he, had, he had, always the potential. It makes you prouder. It does, yeah. We're getting ready for the for France now, and he's on form. Uh-huh. Um, if we could get a, another few guys on form now, it would help. <laughs> Only one club that can can make up the, the, the season for you British guys, Liverpool. Liverpool are doing well. Uh, if I'm right now in this, if he wins that trophy, he automatically qualifies for uh, the European uh, yeah. uh, the European Cup, yeah. which which is that's where he wants to be. Now he's in a situation then where he can start attracting good players in. Yeah. You know, he'll he, he'll bring in a couple of German players. Um, they're financed by Americans who have a couple of uh, basketball, baseball clubs over in America, so there's no shortage, and mm. they mm-hmm. know their business. Last question, uh, Brian. Who will be yep. champion of Holland? Ajax, of course. It's, is, is, there a question mark over this? Well, some people. I don't know. Why, why they're saying what PSV? <laughs> or who? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> what are you going to do? What are you going to watch? Uh, this weekend, uh -huh. I'll, if, if I get to see it, I'd like to watch the celebrations of Leicester and Everton but uh, otherwise, it would be uh, Manchester City Arsenal. That would be the better game. Have a have a nice weekend. I will. Henny, you look after yourself and uh, enjoy the sun. See that it's so good over there. We Brian, will. Brian, one last question. Are you hungry? Of course. Are you hungry? Why? I, I, I got some American uh, pie for you.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 we zeggen dan, onder, onder de plaat zitten we altijd te praten. Dan gaat het over de muziek natuurlijk. De ene gast die heeft absolute crap bij zich. Maar vandaag is het lekker, jongens. Nou, Je best gedaan, met deze paai ook. Nou, dat is heel goed. Ja, muziek is, eh, ja, dat doet heel veel voor je. Eh, en het brengt je in een andere mood. Robin had het er net al over. Eh, ja, in heel veel verschillende omstandigheden kan muziek je gewoon blij maken. En dit nummer maakt mij ook blij. een van de, van de presentatoren hier, Karim El Kabali... die heeft ook heel erg veel verstand van muziek. Dat heb ik niet hoor. <laughs> Dat heb ik niet. Nee, nee, nee, maar, misschien zou die langskomen... maar die ligt natuurlijk met zijn goddelijke lichaam in deze fantastische zon, of niet? Ja, het is heerlijk weer. Het is echt eindelijk mooi en een lekker nummer. Ja, leuk hè? Leuk is het. Heerlijk nummer. Hé, hey, luister, we hebben al even over, over Max gesproken, Max Verstappen... maar het is natuurlijk toch wel wereldnieuws eigenlijk. Ja, eh, <laughs> mijn, mijn weekend en week kan niet meer stuk. Dit is gewoon... Uh, Max Verstappen is eh, in één keer is hij bij de top zes beste coureurs van, van de wereld gekomen. 100 punten wil hij halen? Nou, ik, ik, ik zou niet uitzetten dat het zomaar zou, kunnen gaan lukken. Hij rijdt nu in een topteam. Bij Red Bull natuurlijk. En ja, het is, het is gewoon geweldig nieuws voor Nederland. Zeker voor bijvoorbeeld Zandvoort. Ja, absoluut. Hij gaat volgende week beginnen in Spanje. Dat is dan zijn eerste voor Red Bull. Wat is mogelijk, eh, Karim? Jij volgt die, die sport heel erg. Ja, nou, Spanje is een eh, wat sneller circuit en zij hebben een Renault motor. Eigenlijk de Renault Tech motor, omdat zij een speciale sponsor hebben. Waardoor ze er zelf een beetje aan mogen sleutelen. Ehm, er schijnt wel dat er een update komt voor, van 35 pk bij, eh, bij Red Bull. Alleen ja, het is een snelheidscircuit en daar gaat die auto wat minder op. Maar de week daarna hebben we Monaco en iets later hebben we Hongarije. En die twee circuits eh, daar deed vorig jaar Red Bull al heel erg goed op. En ik zou niet willen uitsluiten dat misschien Max wel in Monaco, een van de prestigieuze races dit jaar, op het podium zou kunnen komen. Wauw. Of misschien ook zou kunnen winnen. Want ja, die circuits liggen die auto geweldig. Maar je zegt nogal wat. Ja, ik weet het, maar ik sluit, ik sluit het echt niet uit. Dat die circuits die liggen en Max heel goed. Misschien kun je nog wel herinneren vorig jaar dat Max eh, achter eh, een inhalende Vettel ging. Die, ja. mensen eh, die op een rondje stonden, eh, ja, passeerde. Dus ja, ik zet het echt niet uit. Het is een geweldige auto, die van Red Bull. En ik denk dat dat ook wel een reden is waarom Max nu naar Red Bull is gegaan en eh, Fiat teruggegaan is naar Toro Rosso. Omdat ze toch erachter kwamen dat die auto goed beter was. Over Zandvoort gesproken. Na Monaco komt hij hier, hè, geloof ik? Ja, 5 en 6 juni of 4 en 5 juni. Ja. Juli. Ehm, ja, dan zijn de max om het zo maar te zeggen. Ja, en dat zou ook eerst Toro Rosso worden. Maar wat ik heb gezien eh, bij het circuit, gaat dat nu ook gewoon eh, een Red Bull evenement worden. En dat maakt het natuurlijk ook nog weer leuker. Wauw, dus dat wordt weer een eh, heel druk weekend. Dat wordt een heel, ja, ze verwachten al 100.000 mensen, maar ik gok zomaar dat het nu nog meer wordt. Wauw. Wow. kost het hem nog extra tijd om aan een nieuwe auto te winnen. Ehm, hij heeft wel gezegd eh, op zijn eigen website dat het hem tijd gaat kosten. Maar eh, die tijd krijgt hij ook van Red Bull. Dat deze vader eh, heeft het samen met zijn zaakwaarnemer dat afgesproken. Mhm. hij mag, dit jaar mag hij gewoon nog een beetje wennen. Dus ze verwachten wel een prestatie, maar niet een superprestatie. Um, en volgend jaar wil hij echt mee gaan doen om, om de punten en om de, om de, ja, om de prijzen. En om de titel. Max Verstappen kennende, gok ik, dat die, eh, ja, die gaat zich heel snel aanpassen. Max Verstappen is gewoon echt een van de beste, misschien wel de beste coureur op dit moment in het veld. Hij is nog misschien wel beter dan Vettel en Hamilton. Kun jij, je, eh, kun jij je voorstellen dat een Nederlands jongetje, dat nog niet eens, eh, misschien heeft hij nou zijn rijbewijs, maar dat hij wereldkampioen wordt? In de Formule 1, ja. het is van elk jongetje, ik had het toevallig laatst nog over als klein jongetje dat ik al de Formule 1 keek, had ik altijd al de droom dat er een Nederlander eindelijk een keer zijn race zou winnen. Nou, daar hebben we een beetje pech mee gehad, maar we kunnen nu gewoon dromen van een Nederlandse wereldkampioen. Want hij rijdt gewoon nu bij een topteam. Hij is nu echt een van de beste coureurs in, in het veld, met een van de beste auto's. En ehm, het is niet voor niks dat, dat ze denken bij eh, Mercedes en bij Ferrari, eh, dat ze hem ook wilden hebben. En ehm, ja, met, met Red Bull is er nu gewoon een stap voor door hem nu al over te hevelen naar, naar Red Bull. Maar het is gewoon een geweldige stap. En voor Nederland. Bedenk maar al die kleine kindjes die nu uh, straks tv kijken en nou. Verstappen zien winnen. Ja. Eh, en gewoon voor de raceport in zijn geheel. Want ja, Max Verstappen is gewoon en blijft van een heel uitzonderlijk talent. En dat is gewoon, ja... Ik was heel erg sprakeloos toen ik het las dat hij eh, naar Red Bull zou gaan. Zou het de mogelijkheid voor de F1 in Zandvoort terug begroten? Ehm, nou ja, ik denk het wel, want volgens mij hebben bijna alle coureurs in de Formule 1, je hebt Mexicanen, je hebt Duitsers, noem het allemaal, die hebben allemaal een, thuiscircuit. En ja, als Max Verstappen wereldkampioen wordt, ja, wie wilde dan niet in Nederland racen? Ja. Dus op termijn. Het zou nog mooier zijn als hij het hier zou worden. De kans, als het in Nederland zou zijn, dan gok ik wel dat het hier is. Want... Is het een geldkwestie of wat is het? Waarom is het niet meer in Nederland? In Zandvoort is het, het, eh, het is een geldkwestie. Het was natuurlijk altijd in Zandvoort. Alleen, ja, het circuit eh, is gedateerd helaas. Daar zijn ze nu wel heel erg druk mee bezig. Het circuit is laatst overgenomen door eh, Prins Bernhard. Ehm, dat is een motorsportliefhebber ook nog een mhm. keertje. En uh, Zandvoort heeft één groot probleem. Dat zijn dat we geen grote toegangswegen hebben. En dat uh, ja, het is hier en daar een beetje verouderd. Dus als we dat zouden aanpakken. En het circuit moet wat langer worden. Want het is nu net iets te klein en te krap moet langer en breder worden. Dan zou de Formule 1 hier kunnen terugkeren. De gemeente staat erachter, hè? De gemeente staat erachter, dat klopt. Ze zijn er wel mee bezig, maar ja, het kost, uh, het kost tientallen, zo niet eh, honderden miljoenen om, om de Formule 1 hier te krijgen. Want je moet ook nog de Formule 1-organisatie betalen om op jouw circuit te komen racen. Ja, maar het levert ook heel erg veel op. Heel veel. Ja. En eh, Max Verstappen zei zelf in een filmpje over zijn evenement dat hij Zandvoort één van de moeilijkste circuits in de hele wereld vindt. En zeker met de Formule 1-wagen. Mhm. En dat hij juist op Zandvoort wordt uitgedaagd vanwege de vele heuvels en eh, de moeilijke bochten. Leuk. Wat dan voor een mooi compliment is voor Zandvoort. Ja, absoluut. Ja. Dus niet te veel veranderen aan het uh, eh, circuit. Gewoon lekker houden zo. Zeker niet. Een paar, een paar, dingen die echt nodig zijn voor de veiligheid. En voor de rest, eh, kom op jongens, kom naar Zandvoort. Inderdaad, ben ik helemaal met je eens. Geweldig hè, dit allemaal ik vind het, het ja, dit is gewoon eh, het mooiste sportnieuws misschien wel van dit jaar. Na heel veel treurig sportnieuws um, zijn we nu eindelijk, ja, zijn, we weer een beetje goed in het nieuws gekomen. En het is gewoon heel erg knap van de jongen dat hij na anderhalf jaar op zijn achttiende, net, hij is net 18 geworden, dat hij dan dit al presteert. Het is gewoon, nou, ik, ik kan niemand opnoemen die dit zo heel snel heeft gedaan als, als dat hij het nu doet. Hey, eh, over, over voetbal even. Jij als HFC-trainer mhm. moet, je wel lekker voelen met de gasten van vandaag, hè? Zeker. <laughs> je hebt eh, leuke gasten inderdaad. Ik eh, zat net mee te luisteren. En, en over goed sportnieuws. Justin gaat dus zondag debuteren in HFC 1. Robin. Of Robin, sorry. Justin, moet je mij horen. Robin Eindhoven gaat debuteren in HFC 1. En de wedstrijd was tegen... AFC uit, hè? AFC, dat is meteen een... Eh, een crash. Eh, ja, een crash. <laughs> Amsterdam tegen Haarlem. Ja. En, en Maarten krijgt grijze haren van het gedoe met de KNVB. Nou, dat ook weer niet. Nou. dat had grijze haar, dat was het probleem. <laughs> Anders had ik het gekregen. Wat denk jij, eh, gaan ze het halen? Uh, HFC? Mhm. Ja, dat moet toch wel. Ik denk dat UNA, dat, die onderste staat, die heeft één wedstrijd meer gespeeld. 27 wedstrijden, HFC heeft 26 gespeeld. Ja, dat moet lukken. Dat moet echt lukken. We hadden het straks met, eh, met Maarten en Robin over het feit dat uh, eh, HFC meer is dan een club. Nou ben jij er eh, het eerste jaar trainer geweest. Wat is jouw mening? Het is een soort mini-samenleving misschien wel. Denk ik. Het is, ja, ik kwam dan dit jaar voor het eerst bij HFC en het is gewoon het is gewoon een unieke vereniging. Het is gewoon heel erg gezellig hele aardige mensen. Ehm, heel behulpzame mensen. Ehm, ik heb nog nergens anders iets gezien dan nu bij HC. En een goede club, hè? En een hele goede club, die ehm, ook steeds beter aan het worden is, heb ik het idee. is net, met, eh, net als met Max, het wordt steeds beter.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 Ja, je moet wel uitkijken dat je gezicht niet verbrandt. Maar <laughs> ik, heb dat, ik wist niet eens dat dit draaide, want we zaten hier natuurlijk over Verstappen... en de mogelijkheden voor Zandvoort te praten. Ja. Het is natuurlijk de infrastructuur. Ja, Robin, Robin moet zich niet verstappen natuurlijk in het weekend. Nee, nee, dat doet hij zeker niet. <laughs> Maar die infrastructuur, we zitten erover te filosoferen. Maar je kan natuurlijk niet weer een nieuwe weg aanleggen door de duinen. Dat komt er nooit. Nee, dus eh, de beste oplossing zou, zoals ik eh, heel simpel denk... Eh, grote parkeerterreinen huren in, in de Haarlemmermeer. En een bus-treinverbinding verzorgen naar het circuit toe. Ja. En dus echt geen autoverkeer meer toelaten. Want dan verstopt het direct. Ja, alleen maar bussen en treinen dus eh, Robin en oh. ik hebben dat even opgelost voor je. <laughs> maar als je dan ook hoort dat eh, eh, in juni komen dus, zouden er 100.000 mensen komen, hè, als Max mhm. hier is. Maar dat worden er veel meer natuurlijk. Dus dat wordt ook wel een drama. Dat wordt een drama. Het wordt een drama als je het op deze manier blijft organiseren. Ja, dus jij zegt gewoon parkeertreinen. Huren, auto's neerzetten en dan met de bus gratis verder of zo. Ja, gewoon in het circuit zal gewoon terrein moeten kopen of huren in de gemeente Haarlemmermeer. En daar goede parkeergelegenheid eh, creëren. En dan eh, mensen zorgen voor een goede busverbinding, eh, treinverbinding naar, uh, het circuit. Ja. Dat is een goed idee. Misschien wordt er geluisterd. Wat zei jij nog over files, Robin? Ja, ik denk als die Formule 1 hier komt, dat er een hele lange file komt te staan weet ik tot, wel zeker. Misschien wel tot, tot Utrecht. Zeg maar iets. Maar het is natuurlijk gigantisch wat er, eh, wat er loskomt. Nou, Robin en ik gaan op de fiets, dus dat is nog heel gemakkelijk. <laughs> Nou, ik ben een week van tevoren hier dan. Eh. Ja, geweldig jongen. Dat is echt fantastisch. Maarten, ik wil met jou nog even, want we hebben natuurlijk jouw eh, sportcarrière helemaal nog niet doorgenomen. sinds je elfde jaar voetbal <laughs> jij. Ja, daarvoor heb ik paard gereden. Dat rij ben ik ook door eh, blijven doen. Dus ik heb altijd paard gereden. Eh, maar om elfde ben ik gaan voetballen door Peter Adriaan. Ja, ik hoop dat hij luistert natuurlijk. Ja. Als hij niet in Thailand is. Nee, dat is hij niet. Ah, dus, eh, <laughs> maar dat is, is, inderdaad een, een hele Dus ik ben al heel lang HFC'er. Ja. Ehm, ik heb het gered tot de A1. Ik moet wel zeggen, het was altijd uh, voorstopper. Dus dat was nooit de mooiste positie. Was je een hakker? Ik was meer nuttig en hakker dan eh, dat ik eh, goed was. Uh -huh. Maar desalniettemin eh, daarna lekker in, in verschillende zondagteams. En heel erg lang in de veteranen. Je bent nu anderhalf jaar vicevoorzitter. Is dat erg tijdrovend? Dat is behoorlijk tijdrovend, ja. Zeker weten. Ja, zeker als je ook nog een fulltime baan erbij hebt. Eh, dan is dat heel erg tijdrovend. Dat kost je zeker 30 tot 40 uur per week. en wat mensen misschien niet weten... is dat jij ook een hockeyliefhebber bent. Nou ja, ik had geen zonen. En toen mijn dochters geboren werden... toen was het bij HC niet mogelijk eh, om meisjes eh, in te schrijven. Mijn oudste dochter vond dat niet leuk. maar ze zijn allebei gaan hockeyen. En daardoor ben ik ook een beetje bij het hockey betrokken geweest. Ja. En ik moet zeggen, hockey is ook een hele leuke sport... Gaat heel snel. Eh, heel attractief. Het is voetbal met een stokje. Ik vind helemaal niks. Eh, ja, het is heel attractief om te zien. Heel snel. Ik zou zeggen, ga een keer naar Bloemendaal kijken. Is ook erg nou, daar ga ik ook wel kijken hoor. Maar, eh, hey, maar je, je, zegt, ik heb daar ook wat gedaan. Categorie leiding. Je bent manager dames 1. Je bent uh, mede-organisator van de play-off wedstrijden dames en heren. Is ja. er nog wel wat? Nou ja, dat is eigenlijk wat je wat je verwacht dat als je van een vereniging lid wordt... of je kinderen daar lid van worden... is ook wat doen voor de vereniging. en, en hockeyclubs zijn daar assertiever in. Ja. En wij gaan daar ook nu mee aan de slag. Ik ben een foldertje aan het maken of een brochure aan het maken voor nieuwe leden. Zodat ze weten waar ze terechtkomen. Maar we gaan ook met ze in gesprek en zeggen... goh, we hebben nog een aantal eh, functies beschikbaar. Wat vindt u leuk om te doen voor HFC? Wij zijn daar redelijk bescheiden in. Wij vragen wel aan nieuwe leden en hun ouders... van wat zou je kunnen bijdragen. Maar we gaan te weinig, gaan we daar ook daadwerkelijk uh, spijkers met koppen slaan... en gewoon zeggen van, goh, wat, ga je, wat gaat u komend seizoen doen om HC een stukje te helpen? En dat is hetgeen wat wij wat meer eh, willen doen komende jaren. En dat doen ze bij hockeyclubs, doen ze dat gewoon. Want je wordt gewoon geen lid als je niet iets doet als ouder. Punt. Nou, het zou in het voetbal ook zo moeten zijn natuurlijk. Ja. ja wat vind jij van hockey? Mijn vriendin zit eh, op hockey. Oh. Dus kom, eh, Dan moet je wel iets leuks zeggen natuurlijk, hè? Nee, ik eh, ben een paar keer wezen kijken. Als ik zelf vrij was of vroeg of laat moest voetballen... dan kom ik altijd even kijken. Maar ik vind het leuk om bij haar te kijken. Ik vind het ook leuk om op tv te zien. die play-off wedstrijden, die, die kijk ik ook. Ik vind het ook een leuke sport. Maar zelf zou ik het Mm, nooit genoemd. Waar speelt ze? In Zandvoort? Ja, Zandvoort. Hebben we weer dik gewonnen vorige week? Het eerste al volg niet. Maar... Ah, oké. Ze zit zelf in de A1. En, eh, en die doen het ook goed? Eh, volgens mij wel. Ze staan derde, geloof ik. Ah, dat is niet gek. Dat is niet gek, nee. maar gelukkig ga je het zelf niet doen. Je blijft lekker ballen. Zeker. <laughs> Heel interessant. We hebben vandaag ook jullie muziek. Uh, Charles, we hebben iedere week gasten. En de ene week zeggen we wat een crap. En de andere <laughs> week zeggen we wat is het leuk. Ja. Ja, nou ja, ieder, ieder smaak van muziek natuurlijk. En dat moeten we ook respecteren. Uh, nou, we hebben vandaag een beetje geluk, hè, niemand. Eh, het zijn eigenlijk allemaal goede nummers. Dus, uh. <laughs> hey, maar, uh, want Bob Dylan, ja, natuurlijk een legende ik wilde eh, eigenlijk even nog, nog door met je praten. Want eh, Ruud Jansen heeft dit programma ook als technicus begeleid. Ja. En jij zit bij Ruud eh, in de band. Wat hebben jullie allemaal gedaan met de feestdagen? nou, wij hebben in Zandvoort, in de Haltestraat bij Laura en Hardy... hebben wij natuurlijk muziek gemaakt. samen ook met mijn zoon, die heeft ook meegedaan. Eh, we hebben eh, gisteren niet eh, gewerkt overigens. en dat, ja, je, je, moet het zo zien. de laatste jaren is er in het circuit... waar wij dus nog wel eens plegen te spelen... is er een kentering gaande omdat eh, een hoop muzikanten die weinig werk hebben... gratis jammen in allerlei horeca-etablissementen. Dus de horeca-exploitant die heeft gratis muziek binnen. Die, die geeft misschien een paar tientjes eh, voor het organiseren... en wat consumptiebonnen voor een drankje. En vervolgens hebben ze gratis muziek. De tent zit vol. Maar de betaalde muzikanten van vroeger, ja, die zitten thuis. Want eh, eh, eh, eh, je begrijpt de formule. Ja. <laughs> het is gewoon zo dat we eigenlijk weg worden geconcurreerd door mensen die ja, gratis gaan spelen in, in de horeca-etablissementen. Dan gaat er naar alle waarschijnlijkheid vanaf half augustus, het begin van de nieuwe competitie, een sportprogramma komen vanuit het clubhuis van de HFC. Ja. En daar moeten eh, muzikanten komen, dus jullie zijn welkom. <laughs> Oké, oké. nou, ik geef het door eh, aan, mijn collega's. Welke heb je nu gekozen van de jongens? Nou, eh, ik heb Blowing in the Wind gekozen van Bob Dylan. Ik zei het al, een legende. En ja, ehm, een, nummer wat je altijd in je programma eigenlijk kwijt kunt. want is een, een nummer wat ook door een hele hoop artiesten... waaronder we ook groepen, de Hollies bijvoorbeeld, is, is gecoverd. We gaan er naar luisteren. Maarten, het is jouw keus. Waarom? Ja, Bob Dylan is een uh, icoon. Het is echt uh, de basis van de popmuziek. En uh, het is een prachtig nummer ook nog. We gaan luisteren. How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand Isn't how many times must the cannonballs fly Therefore, they forever band. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist? For it is washed to the sea. Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ja. Heerlijke muziek gekozen door Maarten van Walsum, de vicevoorzitter van de Koninklijke HFC. Zondag spelen de meeste clubs eh, hun laatste of één na laatste wedstrijd in de competitie van dit jaar. En daarna begint het toernooiseizoen. Nou is 21 mei voor HFC een heel bijzondere dag... want dan is het grootste toernooi van Nederland voor mensen met een beperking. Dat is een feest, hè? Dat is echt een feest. En, eh, ja, het is eh, sowieso al een feest om naar eh, het geefvoetbal te kijken. Het enthousiasme en het doorzettingsvermogen en plezier... ja, dat is zo groot bij de jongens. En als je een toernooi als het G, voor het geefvoetbal hebt... dan komen eigenlijk uit het hele land... En het is echt eh, heel bijzonder om dat mee te maken. De vrolijkheid en eh, het geluk voor deze kinderen. Dus, eh, het is iets dat al jaren wordt gedaan bij HFC. Grote animator is Hans Verstraten. Hans Verstraten. Ja, het is iets prachtigs, hè? het is heel bijzonder dat hij dit met zijn collega's heeft opgezet. En ja, het groeit eigenlijk steeds verder. dat is echt een hele bijzondere prestatie van hem toernooi wordt geopend door de burgemeester, burgemeester Snijders. Eh, die kan met de auto komen, want eh, die staat niet meer in brand. Hè? Dat is ook, die man is opgepakt. Klopt. Ja. Maar, eh, en, en de prijsuitreiking is door meneer Segers van de televisie. Het zegt mij niet zoveel, maar die schijnt ook een programma over mensen met een beperking te hebben. Weet jij er iets van? Ja, volgens mij is hij ook laatst bij de sponsorborrel geweest. Ja, ja, ja. En hij heeft ook grote liefde voor het voetbal. Dus ja, dat zal zeker eh, een enthousiast verhaal worden. Willem van Hanegem heeft in principe toegezegd dat hij volgende week hier te gast is... om de competitie eh, door te nemen. En we hebben hem gevraagd of hij ook bij de prijsuitreiking aanwezig wil zijn. Dus wie weet eh, hebben we ook Willem daar. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Toernooien. Bij jullie zijn er nogal wat. Of bij HFC, ja, laat het zo ehm, zaterdag 28 mei. Ehm, toernooi voor de jongste acht. op 4 juni. Marius Terra E-toptoernooi. Echt eh, ook hartstikke mooi om te zien. 5 juni, het eh, RSM mini-toernooi. En tenslotte 11 juni, de Cedric Melchiot bokaal. Dus we hebben hier nog heel wat voetbalweekenden eh, uh, in de planning staan. En het is dan vaak heerlijk weer, dus heerlijk om te komen kijken en altijd leuk voetbal op HFC. Woensdag speelt de E1 tegen Ajax, heb ik begrepen. Om ja, half zeven. Dat is natuurlijk ook leuk, hè? Ja. ja. Want het Ajax komen ze ook weer op de toernooien tegen. Ja. ja. Fantastisch leuk. Nou, toernooivoetbal, Robin. Geweldig, hè? Ja, zeker. Erg leuk altijd. Als je naar buiten kijkt en het is dit weer, dan is er niets leuker dan dat. Nee, zeker. De hele dag lekker voetballen is, eh, top. Met alle kunstgrasvelden die er nou zijn, eh, wordt er bijna niets meer afgelast reden dan ook dat nu, wat, eh, wat is het vandaag, 5, eh, 6 eh, mei... De, competities zijn bijna afgelopen. Dat klopt. Ja. maar de scholen gaan wel door tot half juli. Uh, ja, <laughs> ja dat, wordt, dat verandert natuurlijk. je ziet ook dat wij vaak in de zomer doorvoetballen. En ja, dat, ons, tweede kunst, ons tweede veld, daarvan wordt het kunstgrasveld deze zomer vernieuwd. Eh, je ziet dat de, eh, de intensiteit van bespeling eh, steeds groter wordt. Wekelijks, maar ook in de zomermaanden. En ik denk dat dat heel goed is, want sport is gewoon gezond. En wat wij proberen als HFC is ook overdag steeds meer sporters naar HFC te krijgen. want de velden liggen dan, zijn dan beschikbaar. en heel veel mensen kunnen met plezier bewegen. Op woensdag en vrijdag is er walking football. Eh, ja, we hebben walking voetbal, maar we hebben ook nog wel meer. Maar er eh, staat dus een, een, een speler gewoon lekker fit te zijn van 80 jaar, hè? Eh, ja, ja. Dat dus, kan allemaal. Dat kan allemaal, maar we zijn ook bezig om moeders van uh, voetballende HC'ers enthousiast te krijgen voor het voetbal. Leuk man. we zijn bezig met daklozen om ze te ondersteunen. We hebben een buurtsportcoach. Die wordt door de helft van HFC, door HFC betaald en de andere helft door de gemeente Haarlem. En eh, ja, we proberen heel veel verschillende sporters eh, te benaderen... of heel veel verschillende groepen in de maatschappij. En de kans te geven om te sporten. Eh, we hebben het in dit programma gehad over de problemen... die eventueel kunnen ontstaan met het aannemen van contractspelers. Maar een ander probleem zou kunnen zijn... dat het hoofdveld van HFC dringend verbetering behoeft. Ja, dat klopt. We hebben ook geen verlichting. Dat is misschien nog wel een groter probleem. Ehm, we zijn hard bezig om eh, te werken aan een eh, beter eh, gasveld op ons hoofdveld. Dat is op dit moment, ja, hebben we daar nog wel problemen mee. En moeten er nu we zijn in overleg met SRO om, om dat te verbeteren. Moeten er ook andere kleedkamers? Uh, moet er nog veel veranderen? Ja, er is een, we hebben een vernieuwingsplan. En dat vernieuwingsplan zijn we op dit moment met de gemeente aan het bespreken. En dat betekent dat het hele complex uh, geüpgrade wordt. Wat je ziet is dat de kwaliteit van het voetbal en de ondersteuning, de trainingen... dat het enorm verbeterd is de afgelopen jaren. We hebben ook gekozen om ons geld in voetbal te steken... en niet in allerlei zaken eromheen. Maar je ziet nu wel dat het begint te knellen. Dat je af en toe een beetje schaamt dat een tegenstander eh, van niveau eh, in een kleedkamer zit... waar ik in ieder geval denk van wat moet ik hier doen? Dit was een van de uitzendingen waarin de tijd vloog. Het is alweer om. Ja, we hebben nog een minuutje, een krappe <laughs> minuut. Dus we moeten even, even de voorspellingen in die minuut. Wie wordt de, wordt de kampioen? Uh, Ajax. Eh, wat gebeurt er zondag bij AFC, HFC? Gelijkspel. Robin, wie wordt de kampioen? Ik hoop PSV. <laughs> Zit hem in de naam Eindhoven natuurlijk. Hè? Wat, gebeurt, <laughs> wat gebeurt er zondag bij AFC, HFC? AFC wint. En wie gaat daar scoren? Koop ik. Want je maakt je debuut, hè? Heel erg veel succes. Mannen, heel erg bedankt voor deze uitzending. Alle beste en geniet van een geweldig weekend. Charles, dankjewel voor de techniek. Graag gedaan. Dankjewel.